dat schipbreuk heeft geleden. Correspondent Helene Haans vertelt dat het zoeken naar overlevenden lastig is. De Italiaanse kustwacht zoekt met twee schepen, met een helikopter, zelfs met jetskis naar andere overlevenden. Maar de zee is bijzonder ruw vandaag en het is zeker dat het dodental van deze ramp nog flink zal oplopen. Het was een chaotische dag gisteren bij de presidentsverkiezingen in Nigeria. Aan het einde van de dag was het stemmen op sommige plekken ook klaar. Terwijl dat ergens anders nog moest beginnen. Ook waren op sommige plekken de stembiljetten snel op. Journalist Femke van Zel is in Nigeria en zegt dat er drie grote kanshebbers zijn voor de winst. En dat geeft in één keer mensen het idee dat ze iets te kiezen hebben. Want de andere twee waren altijd van de gevestigde partijen... die in feite de corruptie en de ellende in het land in stand hielden. En nu is er één extra kandidaat van de Labour Party, Peter OB. Vanwege de problemen gaan sommige stembureaus ook vandaag nog een paar uur open de lente begint pas over een maand, maar de vogels zijn alweer druk bezig met broeden. En voor alle vogelliefhebbers is er goed nieuws. Je kan weer meeloeren met de webcams van de vogelbescherming. De bosuil, steenuil en bijvoorbeeld zeearend zijn live te volgen. En een van de hoogtepunten van het weekend voor vrouw Bosuil... is dat ze na vier dagen zelf jagen... eindelijk eens een muis van haar man bezorgd kreeg, tot haar blijdschap. De livestreams van de vogelbescherming zijn populair. Vorig jaar keken ruim 1,2 miljoen Nederlanders naar de webcams. En dan nog het weer. Veel zon vandaag, maar ook wat bewolking vanmiddag. Het wordt 7 graden. Komende nacht gaat het vriezen, misschien wel 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De storing in de afsluitdijk is verholpen. De A7 Heerenveen Den Oever is in beide richtingen weer open.